90 rande de man een jongen aan en stak hem in brand. Het slachtoffer overleed vorig jaar aan de gevolgen. De dader werd nooit strafrechtelijk vervolgd. De familie ziet de uitspraak als een signaal dat dergelijke misdrijven niet onbestraft mogen blijven. Het weer nog. Vanochtend is het grijs met wat regen. Vanmiddag van het westen uit droog, maar het blijft bewolkt en het wordt een graad of 10. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal. Dit is John Sohoka van de ANBB.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 Shake it up, shake up the happiness. I'm loving angels instead. Let it snow, let it snow, let it snow. En jij hebt hem zelf samengesteld. Ga nu naar winterse50.nl. Bekijk de complete lijst en luister in de laatste week van het jaar naar de Winterse 50.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 Er zouden op 13 plekken in de stad bommen zijn ontploft. Daarbij zijn ook tientallen mensen gewond geraakt. In Irak zijn de spanningen tussen de Soenieten en de Shiiten in de regering hoog opgelopen. Na berichten dat de Soenitische vicepresident Hashemi betrokken was bij plannen voor een aanslag op de Shiitische premier Maliki. Bij de Amsterdam Arena is het gisteravond onrustig geweest na de gestaakte wedstrijd Ajax-AZ. De ME voerde charges uit en arresteerde acht mensen wegens geweldpleging en het afsteken van zwaar vuurwerk. Tijdens de bekerwedstrijd werd AZ-doelman Esteban op het veld aangevallen door een Ajax-fan. Esteban gaf aanvaller een paar schoppen, waarna de scheidsrechter een rode kaart gaf. De selectie van AZ stapte daarop van het veld. Ajax stond toen met 1-0 voor. Wat de KNVB verder met de wedstrijd wil is nog niet bekend. Honderden huisartsen zijn van plan om vandaag drie uur lang hun praktijk te sluiten. Ze zijn tussen tien en één uur alleen beschikbaar voor spoedgevallen. In die tijd debatteert de Tweede Kamer met minister Schippers over het korten van de vergoeding aan huisartsen. Die vinden dat onaanvaardbaar. Ze hebben naar eigen zeggen veel taken overgenomen van ziekenhuizen en hebben daardoor meer gedeclareerd. In België staken ambtenaren de hele dag tegen de pensioenplannen van de nieuwe regering. Treinen rijden niet, scholen blijven dicht, de post wordt niet bezorgd en het huisvuil wordt niet opgehaald. Het vliegverkeer is vooralsnog niet getroffen. De nieuwe regering wil de pensioenleeftijd verhogen van 60